Lot Lewin met het NOS Journaal. Het vormen van een regering in Italië is mislukt. Dat betekent waarschijnlijk dat er nieuwe verkiezingen komen. De Italiaanse kandidaat premier Conte kwam er niet uit. Hij heeft de opdracht om een regering te vormen teruggegeven aan president Mattarella. De president sprak eerder op de avond een veto uit tegen de kandidaat-minister van Financiën, Savona, omdat dat een euroscepticus is. De rechtse partij Lega had Savona naar voren geschoven. De leider van Lega zegt dat hij vasthoudt aan de kandidatuur van Savona en dat het voor hem alles of niets is. De president besluit binnenkort of er nieuwe verkiezingen komen in Italië. De Amerikaanse oud-president George Bush senior is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Bush is 93. Hij ligt in een ziekenhuis in Maine omdat hij oververmoeid is en een lage bloeddruk heeft. Hij is wel bij kennis. Eind april werd hij ook al opgenomen, een dag na de begrafenis van zijn vrouw Barbara. Bush is de oudste nog levende Amerikaanse president. Hij zat van 1989 tot 93 in het Witte Huis. Er zijn twee verdachten opgepakt na de vondst van een dode en een zwaargewonde man bij een boerderij in Milhezen. De dode man lag in het zwembad, de zwaargewonde lag aan de andere kant van de boerderij. De slachtoffers waren daar op bezoek. De twee verdachten zijn een man van 28 en een vrouw van 32 uit Helmond. Ook zij waren gasten. De doden en de zwaargewonden werden vanmorgen ontdekt door de zoon van de bewoner van de boerderij. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. In Parijs heeft een voorbijganger een jongetje gered dat aan de balustrade van een balkon hing op de vierde verdieping van een flat. De man klom via de onderliggende balkons omhoog en wist het jongetje van vier op tijd in veiligheid te brengen. Volgens omstanders hadden de ouders het kind alleen thuis gelaten. Het weer, er zijn verspreid over het land nog buien, maar die worden wel steeds minder actief. Vannacht is het met 18 graden vrij zacht. Morgen wisselen zon en... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. You never know what you've faith in me has done for my soul.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 Hij heeft de opdracht om een regering te vormen teruggegeven aan president Mattarella. De president sprak eerder op de avond een veto uit tegen de kandidaat-minister van Financiën, Savona, omdat dat een euroscepticus is. De rechtse partij Lega had Savona naar voren geschoven. De leider van Lega zegt dat hij vasthoudt aan de kandidatuur van Savona... en dat het voor hem alles of niets is. De president besluit binnenkort of er nieuwe verkiezingen komen in Italië. De Amerikaanse oud-president George Bush senior is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Bush is 93, hij ligt in een ziekenhuis in Maine omdat hij oververmoeid is en een lage bloeddruk heeft. Hij is wel bij kennis. Eind april werd hij ook al opgenomen, een dag na de begrafenis van zijn vrouw Barbara. Bush is de oudste nog levende Amerikaanse president. Hij zat van 1989 tot 93 in het Witte Huis. Er zijn twee verdachten opgepakt na de vondst van een dode en een zwaargewonde man bij een boerderij in Milhezen. De dode man lag in het zwembad, de zwaargewonde lag aan de andere kant van de boerderij. De slachtoffers waren daar op bezoek. De twee verdachten zijn een man van 28 en een vrouw van 32 uit Helmond. Ook zij waren gasten. De dode en de zwaargewonde werden vanmorgen ontdekt door de zoon van de bewoner van de boerderij. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. In Parijs heeft een voorbijganger een jongetje gered dat aan de balustrade van een balkon hing op de vierde verdieping van een flat. De man klom via de onderliggende balkons omhoog en wist het jongetje van vier op tijd in veiligheid te brengen.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 De Italiaanse kandidaat-premier Conte kwam er niet uit. Hij heeft de opdracht om een regering te vormen teruggegeven aan president Mattarella. De president sprak eerder op de avond een veto uit tegen de kandidaat-minister van Financiën, Savona, omdat dat een euroscepticus is. De rechtse partij Lega had Savona naar voren geschoven. De leider van Lega zegt dat hij vasthoudt aan de kandidatuur van Savona... en dat het voor hem alles of niets is. De president besluit binnenkort of er nieuwe verkiezingen komen in Italië. De Amerikaanse oud-president George Bush senior is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Bush is 93, hij ligt in een ziekenhuis in Maine omdat hij oververmoeid is en een lage bloeddruk heeft. Hij is wel bij kennis. Eind april werd hij ook al opgenomen, een dag na de begrafenis van zijn vrouw Barbara. Bush is de oudste nog levende Amerikaanse president. Hij zat van 1989 tot 93 in het Witte Huis. Er zijn twee verdachten opgepakt na de vondst van een dode en een zwaargewonde man bij een boerderij in Milhezen. De dode man lag in het zwembad, de zwaargewonde lag aan de andere kant van de boerderij. De slachtoffers waren daar op bezoek. De twee verdachten zijn een man van 28 en een vrouw van 32 uit Helmond. Ook zij waren gasten. De dode en de zwaargewonden werden vanmorgen ontdekt door de zoon van de bewoner van de boerderij. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. In Parijs heeft een voorbijganger een jongetje gered dat aan de balustrade van een balkon hing op de vierde verdieping van een flat. De man klom via de onderliggende balkons omhoog en wist het jongetje van vier op tijd in veiligheid te brengen. Volgens omstanders hadden de ouders het kind alleen thuis gelaten. Het weer, er zijn verspreid over het land nog buien, maar die worden wel steeds minder actief. Vannacht is het met 18 graden vrij zacht. Morgen wisselen zon en... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah!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 De Italiaanse kandidaat-premier Conte kwam er niet uit. Hij heeft de opdracht om een regering te vormen teruggegeven aan president Mattarella. De president sprak eerder op de avond een veto uit tegen de kandidaat-minister van Financiën, Savona, omdat dat een euroscepticus is. De rechtse partij Lega had Savona naar voren geschoven. De leider van Lega zegt dat hij vasthoudt aan de kandidatuur van Savona... en dat het voor hem alles of niets is. De president besluit binnenkort of er nieuwe verkiezingen komen in Italië. De Amerikaanse oud-president George Bush senior is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Bush is 93, hij ligt in een ziekenhuis in Maine omdat hij oververmoeid is en een lage bloeddruk heeft. Hij is wel bij kennis. Eind april werd hij ook al opgenomen, een dag na de begrafenis van zijn vrouw Barbara. Bush is de oudste nog levende Amerikaanse president. Hij zat van 1989 tot 93 in het Witte Huis. Er zijn twee verdachten opgepakt na de vondst van een dode en een zwaargewonde man bij een boerderij in Milhezen. De dode man lag in het zwembad, de zwaargewonde lag aan de andere kant van de boerderij. De slachtoffers waren daar op bezoek. De twee verdachten zijn een man van 28 en een vrouw van 32 uit Helmond. Ook zij waren gasten. De dode en de zwaargewonden werden vanmorgen ontdekt door de zoon van de bewoner van de boerderij. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. In Parijs heeft een voorbijganger een jongetje gered dat aan de balustrade van een balkon hing op de vierde verdieping van een flat. De man klom via de onderliggende balkons omhoog en wist het jongetje van vier op tijd in veiligheid te brengen. Volgens omstanders hadden de ouders het kind alleen thuis gelaten. Het weer, er zijn verspreid over het land nog buien, maar die worden wel steeds minder actief. Vannacht is het met 18 graden vrij zacht. Morgen wisselen zon en... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah.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 De Italiaanse kandidaat-premier Conte kwam er niet uit. Hij heeft de opdracht om een regering te vormen teruggegeven aan president Mattarella. De president sprak eerder op de avond een veto uit tegen de kandidaat-minister van Financiën, Savona, omdat dat een euroscepticus is. De rechtse partij Lega had Savona naar voren geschoven. De leider van Lega zegt dat hij vasthoudt aan de kandidatuur van Savona... en dat het voor hem alles of niets is. De president besluit binnenkort of er nieuwe verkiezingen komen in Italië. De Amerikaanse oud-president George Bush senior is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Bush is 93, hij ligt in een ziekenhuis in Maine omdat hij oververmoeid is en een lage bloeddruk heeft. Hij is wel bij kennis. Eind april werd hij ook al opgenomen, een dag na de begrafenis van zijn vrouw Barbara. Bush is de oudste nog levende Amerikaanse president. Hij zat van 1989 tot 93 in het Witte Huis. Er zijn twee verdachten opgepakt na de vondst van een dode en een zwaargewonde man bij een boerderij in Milhezen. De dode man lag in het zwembad, de zwaargewonde lag aan de andere kant van de boerderij. De slachtoffers waren daar op bezoek. De twee verdachten zijn een man van 28 en een vrouw van 32 uit Helmond. Ook zij waren gasten. De dode en de zwaargewonden werden vanmorgen ontdekt door de zoon van de bewoner van de boerderij. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. In Parijs heeft een voorbijganger een jongetje gered dat aan de balustrade van een balkon hing op de vierde verdieping van een flat. De man klom via de onderliggende balkons omhoog en wist het jongetje van vier op tijd in veiligheid te brengen. Volgens omstanders hadden de ouders het kind alleen thuis gelaten. Het weer, er zijn verspreid over het land nog buien, maar die worden wel steeds minder actief. Vannacht is het met 18 graden vrij zacht. Morgen wisselen zon en Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah.